Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tienduizenden huishoudens met weinig geld kunnen volgend jaar geen energiesteun meer aanvragen bij het tijdelijk noodfonds energie. De afgelopen jaren kregen ze gemiddeld 97 euro per maand voor een periode van zes maanden. Maar de overheid is het niet eens geworden met energiebedrijven, banken en gemeenten om ermee door te gaan. Volgens staatssecretaris Nobel is er niet genoeg aanvullende financiering toegezegd. Energiebedrijf Essent zegt dat dat niet klopt en spreekt van een gebrek aan politieke moed. De Verenigde Naties willen dat het internationaal gerechtshof zich uitspreekt over noodhulp in de Gazastrook. Volgens het internationale recht moet een bezettingsmacht hulpverlening mogelijk maken. Maar Israël vertrouwt de VN-hulporganisatie UNRWA niet, omdat die volgens de Israëlische regering banden heeft met Hamas. Daardoor kan de UNRWA maar weinig doen. Noorwegen diende in de algemene vergadering van de VN een resolutie in... waarin het internationaal gerechtshof wordt gevraagd hierover een uitspraak te doen. 137 landen stemden voor, waaronder ook Nederland. Er waren 12 tegenstemmen, onder meer van Israël en de VS. De Oekraïense president Zelensky heeft op een EU-top in Brussel... met de Europese regeringsleiders gesproken... over mogelijke vredesonderhandelingen met Rusland. Achter de schermen wordt gewerkt aan een plan om zulke gesprekken mogelijk te maken. Ook de NAVO is daarbij betrokken. Zelensky zei in Brussel dat hij alleen een bestand met Rusland wil... als er stevige veiligheidsgaranties komen... en er een goed plan ligt voor de toekomst van Oekraïne. Het weer. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. Minima tussen 3 en 6 graden. Daarna een overwegend droge dag met enige tijd zon en een stevige wind.